Drie uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het e- fijnstof in de lucht. Omdat er weinig wind staat, geldt de waarschuwing ook voor de komende dagen. Smog kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met longklachten. Ook kinderen, ouderen en mensen die zich erg inspannen kunnen daar last van krijgen. Het RIVM meet permanent de luchtkwaliteit en die is volgens de geldende normen de komende dagen onvoldoende. Een Nederlandse vrouw uit Maastricht is omgekomen in Hawaii. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De vrouw van 39 is waarschijnlijk van een klif gevallen tijdens een wandeling. Haar lichaam werd in het water vlak bij een rotsachtige kust gevonden. De politie is naar het wandelpad gegaan waar de vrouw is gevallen. Daar lagen haar persoonlijke spullen. Er wordt uitgegaan van een ongeluk. In Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem worden 560 nieuwe woningen gebouwd. Het stadsbestuur heeft daar toestemming voor gegeven. De uitbreiding ligt zeer gevoelig, ook internationaal. Het oosten van Jeruzalem is overwegend Arabisch en de Palestijnen beschouwen het als hun grondgebied. Tijdens de laatste maanden dat Obama president was, lag de bouw stil. Zijn opvolger Trump heeft gezegd dat hij Israël een warm hart toedraagt. De Israëlische premier Netanyahu heeft aangekondigd dat hij vanavond met Trump gaat bellen. Jan Blokhuis is voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen allround geworden. In Heerenveen eindigde de 27-jarige schaatser als tweede op de 10 kilometer. De overwinning op de slotafstand ging naar Erik-Jan Kooijman. In het algemeen klassement werd Patrick Roes tweede en Marcel Bosker derde. Dat betekende ook dat Roest het laatste startbewijs voor de WK Allround heeft bemachtigd. Blokhuizen was al zeker van een WK-ticket, net als Europees kampioen Sven Kramer. Ajax heeft vanmiddag voor het eerst sinds 2009 in Utrecht gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van FC Utrecht door een doelpunt van Lasse Schöne, die even daarvoor een strafschop had gemist. De achterstand op koploper Feyenoord blijft 5 punten.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 Eh, was je alvast eh, aan het voorbereiden op Raadje Plaatje, Albert-Jan? Ja, ja, ja, ja, Wie was dit? <laughs> Wie is dit? Paul Young. Paul Young, heel goed. En The Love of the Common People. En wanneer is het Raadje Plaatje eigenlijk? Uh, aankomende zaterdag. Aankomende zaterdag. CFM tegen de rest van de wereld. Hè? Tegen de rest van de wereld. <laughs> Dat gaat een hele zware opgave worden voor het CFM-team. Bestaande uit uh, vier, vier man, vrouw dat moeten we allemaal nog even afwachten. De afstelling is eh, nog geheim. <laughs> Ja, precies. Hoe het team er eh, gaat uitzien van eh, Raadje Plaatje. Die kan je nog in Café, ja. Die kan je nog opgeven. Een café midden in de Houtstraat van Zandvoort. Goed, aanstaande zaterdag zie je ZFM tegen de rest van de wereld... met onder het motto Raad je plaatje. Zo is het maar net. prachtige prijzen. Dat dacht ik wel, ja. Goed. Wat gaan we nu twee allemaal doen? uiteraard, luisteraars, gaan we voor u de voetbal-eredivisie volgen... van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En we hebben natuurlijk om half vier hebben we de evenementenagenda... dus houd uw pen en papier bij de hand... want er zijn weer van allerlei activiteiten en eh, mooie evenementen... die uw aandacht eh, verdienen. En natuurlijk hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar eh, uw enige echte lokale zender ZFM.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 Lou Reed en The Walk on the Wild Ja, het is weer tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Al gebeurt er niet heel veel, hè, Albert-Jan? Nou, maar er komen weer eh, behoorlijk wat activiteiten aan, hoor. Allereerst de Nationale Voorleesdag. In de Zandvoortse Bibliotheek worden op woensdagochtend 25 januari... de Nationale Voorleesdagen 2017 gevierd... met een voorleesontbijt voor peuters van 2 tot en met 4 jaar... met hun ouders dan wel grootouders. Er wordt voorgelezen uit het prentenboek... Hey, wie zit er op de wc? van Harmen van Straten. Dus ga gezellig van 9 uur s morgens tot 10 uur langs... en eet lekker een broodje mee en luister naar het verhaal. De toegang is uiteraard gratis... maar reserveer per persoon een kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Goed, de start van de Nationale Voorleesdagen op aanstaande woensdagochtend om 9 uur in de bibliotheek. Slechtziend? Vraagteken. Woensdag 25 januari geeft Koninklijke Visio in de Bibliotheek Zandvoort... van 11 uur s morgens tot 1 uur s middags een gratis informatie en advies... bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... met name bij het lezen erg belangrijk... mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie via www.visio.org www.visio.org dan tot slot, op 29 januari is er weer een rommelmarkt in Theater De Krocht. Op deze knusse rommelmarkt is altijd een zeer wisselend aanbod van spullen. Eh, of het nu antiek of is of huis of tuin en keukenspullen... er is voor iedereen wat wils en iets te vinden op deze markt. Van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags is de bar geopend... voor een lekker kopje koffie, thee en weliswaar in de namiddag ook natuurlijk een borreltje. Er zijn nog tafels beschikbaar en mail dan even naar rommelmarktzandvoortapenstaatje.gmail.com rommelmarktzandvoortapenstaatje.gmail.com tot zover eh, deze evenementen. Meer evenementen straks om half vier in de evenementagenda.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 die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie. Excelsior tegen Go Ahead Eagles. Daar staat het 1 tegen 1, Albert-Jan. En de andere wedstrijd is NEC tegen Roda JC. Daar is het bij rust 1 tegen 0. een leuk eh, eendagsvliegje. Het eendagsvliegje van Tambourine en High Under the Moon. Zandvoort op zondag bij je tot aan uh, eh, 5 uur vanmiddag. Nou, de zon eh, is inmiddels Zandvoort even uit, Albert-Jan. Hij is even weg. Hij is even weg. Hij is even weg, maar het is wel lekker om hier even een strandwandeling te maken vanmiddag. Mooi weer, toch? Goed, geheel iets anders. VVD pleit voor vrije sluitingstijden in de Zandvoortse horeca. De Zandvoortse VVD-fractie wil een proef met volledige vrije sluitingstijden... voor de plaatselijke horecagelegenheden. Dat blijkt uit een motie van de liberalen... die 24 januari in de gemeenteraad ingebracht en behandeld zal worden. Het is nogal betuttelend om als overheid voor te schrijven... tot hoe laat ondernemers hun zaak open mogen hebben. Daarnaast vindt de VVD het voorschrijven van bedtijd... voor volwassenen Zandvoorters geen taak voor de overheid... aldus raadslid Martijn Hendricks. In steeds meer gemeenten worden sluitingstijden voor horecagelegenheden verruimd of zelfs afgeschaft. Hendricks daarover... Wij zijn hier een groot voorstander van. Wat ons betreft mogen ondernemers zelf bepalen... tot hoe laat en op welke dagen hun onderneming open is. Naast de, toenemen, naast de toegenomen vrijheid voor ondernemers en hun gasten... ziet de VVD ook het beperken van de overlast als belangrijk doel. Die overlast is vooral vlak na de huidige sluitingstijden. Iedereen gaat dan massaal de straat op. Als dit meer geleidelijk gaat, doordat bedrijven allemaal op een andere tijd dichtgaan... zal de overlast afnemen. Dit blijkt uit ervaringen bij andere gemeenten, aldus Hendricks. Om te bekijken in hoeverre dat doel ook daadwerkelijk behaald wordt... zijn volgens de VVD experimenten nodig. Daarna kan de Raad bepalen hoe de sluitingstijden voor horecagelegenheden definitief worden geregeld. Altijd goed om daar eh, naar te kijken en het eh, te blijven volgen en monitoren ook, hè? Jawel, volgens mij is het eh, nu zo dat een aantal horecaondernemers open mogen blijven tot aan 5 uur zelfs. En de andere weer tot aan drie uur, dus dan heb je al een klein beetje spreiding hè, bij het weggaan uit de horeca. Maar goed, goed om daar weer eens naar te kijken hier in Zandvoort dit blijft zo'n lekkere plaat uit de jaren 80. Roadsforge, Kathleen We hebben deze van uh, en de Toy. Half vier, daar komt hij aan, de evenementenagenda. We hebben pen en papier bij de hand, dus we zijn er helemaal <laughs> klaar voor, uh, Albert-Jan. Goed, en terwijl de klassiekliefhebbers uh, eh, momenteel genieten van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest... een, het nieuwjaarsconcert van Classic Concerts in de Protestantse Kerk gaan wij de evenementenagenda doen. Eh, allereerst een, eh, de nieuwe expositie van Mondriaan tot Dutch Design. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar richt het Zandvoortsmuseum... een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design in... de periode van 20 januari tot en met 19 maart. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht... En dat is allemaal natuurlijk eh, aan het Zandvoortsmuseum, Zwaluweestraat nummertje 1. De entree bedraagt 3 euro. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Maken we een stapje naar volgende week. En dan hebben we het 29 januari. Uiteraard de traditionele Zandvoortse rommelmarkt. Die begint om 10 uur s morgens en duurt tot 4 uur. Op zondag 29 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. etc. De bar van Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... ervan een heerlijk kopje koffie, drankje, dan wel een broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal eh, plekjes vrij om spulletjes te verkopen. Opgeven kan via rommelmarktzandvoortapenstaatje gmail.com rommelmarktzandvoortapenstaatje gmail.com dat allemaal op 29 januari vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur middags... in de Krocht, de traditionele Zandvoortse rommelmarkt. En tot slot muziek op de zondagmiddag op 29 januari van 4 tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom... op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pia pianobegeleiding. Geen mooier einde van een heerlijke zondag dan luisteren naar mooie muziek. De deuren gaan open om half vier en de toegang is gratis. En dat is, speelt zich allemaal af in de Stichting Studio Anthony... Oosterparkstraat 44, al hier. Muziek op de zondagmiddag, 29 januari, 4 uur. Oosterparkstraat 44. En wil je het allemaal nog een keer nalezen?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 De hoogste versnelling. Yeah. Door de, de single van Niels en in de, Nielsen en eh, inderdaad de hoogste versnelling. Zandvoort op zondag met onder meer uiteraard de eredivisie die we voor je in de gaten houden. Maar ook het andere nieuws, want de ode aan Zandvoort komt eraan. Ja, Zandvoort krijgt een eh, heel eigen glossy. Zo. Eh, ja, op maandag 30 januari reikt burgemeester uh, Niek Meijer het eerste exemplaar uit van het, van het glossy magazine Ode aan Zandvoort... aan de nieuwste inwoner van Zandvoort, Bob Mantel. Deze uitgave is een cadeau van 119 Zandvoortse bedrijven... ondernemers en instanties en alle huishoudens in Zandvoort. Het geeft een levendig beeld van het dorp, van de mensen en van de sfeer. Dit, dit bewaarexemplaar is de papieren optelsom van de schakels in de gemeenschap. Het maakt de verbinding tussen inwoners, bedrijven en gemeente. Het verwoordt tevens en brengt in beeld wat hen beweegt en drijft. Een kijkje in de keuken, achter, achter de schermen dus. Om iedereen eh, een stapje dichter bij elkaar te krijgen... voor gezamenlijke woon- en werkplezier in het mooie dorp. Het magazine is een initiatief van bladmaker en grafisch ontwerper Edith van Beek... van In Vorm van Beek voor ons is de, is de essentie verbinding. Ons doel is dat Ode aan Zandvoort niet alleen herkenning oproept bij de inwoners... maar ook dat zij elkaar in de omgeving beter leren kennen. De artikelen eh, over de ondernemers dragen daaraan bij. Hoe beter de mensen hen kennen, hoe groter de kans... dat het, het lokale ondernemers bevorderd wordt. En het verbindt ook de ondernemers onderling. Door samen te werken versterken ze elkaar en bereiken ze meer. Eén en één wordt dus zo meer dan twee... Het 180 pagina's tellende Ode aan Zandvoort bevat 157 artikelen en 483 foto's. Van Beek. Het is fantastisch geweest om dit magazine te maken... en we kunnen niet wachten om het blad aan het dorp cadeau te doen. Het was niet mogelijk geweest dit project te realiseren... zonder de steun van 119 ondernemers... die wonen of werken in Zandvoort en enkele instanties. En niet te vergeten de inzet van haar team van 25 mensen. Vanaf 31 januari verspreiden de leden van de scouting Stella Maris en Sint Willy Broders... Het magazine Huis aan Huis. Extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 31 januari te koop... bij, bij Bruna Balken en de Grote Kroog 18. En wel zolang als de voorraad strekt. En eh, ik, daarmee kan ik gelijk even toelichten. Volgende week eh, is eh, e-, die Edith van Beek te gast bij Goedemorgen Zandvoort. Ja? Het programma live vanuit Hotel Hoogland van 10 tot 12. En smiddags om kwart over twee is ze bij ons te gast in de studio. Nou, mooi. <laughs> Geweldig, geweldig, geweldig. daar Zandvoorts. Komt dus uit op 31 eh, januari. En ik heb wel eh, een klein beetje medelijden met eh, de meisjes en jongens van Willy Brothers Stella Maris. 180 pagina per glossy. en dan eh, huis aan huis gaan verspreiden. Zie je die stapels al voor je, Albert-Jan? Dat is zwaar tillen. Ja, dat is heel zwaar tillen. Nou, respect voor de meisjes en jongens van uh, de scoutengroep hier uit uh, Zandvoort. Oda Zandvoort vanaf 31 januari dus bij iedereen in de bus. En heb je hem niet ontvangen, dan kan je een exemplaar halen bij Bruna Balken. En dan moet je er wel iets voor betalen. dat was eh, de single van Earth, Wind and Fire. En Fantasy op de zondagmiddag bij CFM. Begint een beetje donker te worden in Zandvoort. Ja. Zonnetje heeft het, eh, <laughs> heeft het eh, opgegeven voor wat betreft vandaag in ieder geval. Ja, weer voor Gert van Kuik. Even de oren dicht, want daar gaan we weer met de Eredivisie, Albert-Jan. is dus nog even volledigheidshalve de wedstrijd die om half 1 begon. FC Utrecht ontving thuis Ajax Ajax houdt uh, eh, drie punten binnen door een 1-0 eh, overwinning op FC Utrecht. En dan uh, twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn inmiddels uit den rust. NEC tegen Rode SC is juist gescoord door NEC 2 tegen 0. En hebben Excelsior ontvangt thuis, ontvangt thuis Go Ahead Eagles tussenstand 1 1. Oké, ja, ook daar is volgens mij net gescoord, toch? Zo, ja, volgens mij wel. We houden ze in de gaten, de wedstrijden uit de Eredivisie. En straks om kwart voor vijf kunnen we nog maar een kwartiertje volgen natuurlijk... Eh, die wedstrijd. De kraker van de dag. Welke is dat? PSV ontvangt thuis SC Heerenveen.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 Jawel, jawel, jawel. ik heb een plaatje voor jou uitgekozen. Ken je deze nog? Oh jee, raad je plaatje. Ja, de Crash Test Dummies. Nee, die was, die was niet opgekomen. Ja. Een van jouw favorieten. was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. I lurched all over the church floor. You couldn't quite explain it, It always Wel mooi om te zien hoor. Mijn collega Albert-Jan Vos even helemaal weg. Even helemaal weg. Koptelefoon eh, wat harder zeker, Albert ja, ja, mooi is dat. De Crash Test Dummies, hoor je. Eh, mm, <laughs> mm. Goed. Goed, heb je nog wat uh, nieuws? Jazeker. Wij hebben als CFM in 2011 hebben we een luisteronderzoek gehouden... om destijds inzicht te krijgen in, hoever, hoe vaak en naar programma's van CFM geluisterd werd. Want radio wordt door luisteraars beschouwd als uiterst betrouwbaar medium... en de meeste luisteraars zijn bijzonder gehecht aan hun radiostation en hun radioprogramma. De mobiliteit van de luisteraar ontwikkelt zich in snel tempo... en de periode dat mensen echt de tijd namen om naar de radio te luisteren... Eh, is, die tijd is beperkt. De generatie van nu is altijd onderweg en willen hun tijd doelbewust besteden. Steeds vaker wordt radio beluisterd via het internet. De radio thuis en in de auto vormen nog wel de meest gebruikelijke hardware voor radio... Maar de groei van nieuwe platforms zoals de app, eh, internet eh, gaan snel. Vooral onder de jongeren. De minderheid eh, van de mensen luistert nog thuis naar, de naar een vaste radio. Vandaar dat CFM eh, besloten heeft een nieuw luister- en omgevingsonderzoek eh, te houden. Eh, en die loopt tot 15 februari. En nou, de reacties die we daarop krijgen van mensen die het in willen vullen... die, die zeggen op een gegeven moment van... ja, er staan wel rare vragen tussen... van wat heeft dat met CFM te maken? Maar het is een luister- en omgevingsonderzoek. Dus het is eh, 10 minuten vergt dat van uw tijd. Maar CFM zal er erg mee gebaat zijn als u eh, de moeite wil nemen... om dit luisteronderzoek en luister- en omgevingsonderzoek in te vullen... zodat wij, de, wij meer inzicht krijgen in wat u beweegt naar de radio te luisteren... en wat u verder nogal doet in uw omgeving. Het is even, je moet er even voor gaan zitten. Het is even lastig. En, eh, maar bij CFM is er zeer mee gebaat. En hoe kunnen mensen eh, dat luister- en omgevingsonderzoek invullen? Nou, daar heb je hem alweer, de CFM-app. Daar heb je hem, ja, juist. Wij gaan met de tijd mee. Wij gaan met de tijd Wij hebben ook een app, eh, de ZFM Zandvoort-app, gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store ook trouwens. En dan eh, zoek je even in het eh, menu. Rechts eh, onder het plaatje, wat je ziet, zie je een paar van die balkjes. Daar druk je op en dan kijk je naar luisteronderzoek. En dan start je de vragenlijst en dan doe je mee aan ons luisteronderzoek. Anders kan het via www.zfmzandvoort.nl of kijk even op onze Facebook-site van ZFM Zandvoort. En doe mee en onder de inzenders verloten wij een overheerlijke taart. Een heerlijke grote taart, eh, Albert-Jan. En uw medewerking, nogmaals, wordt zeer op prijs gesteld... door uw lokale zender. Zo is het. Dus doe alsjeblieft mee met het eh, luisteronderzoek van ZFM. Zo dadelijk, na het weer van 4 uur... zijn we er nog 1 uur lang met uh, Zandvoort op zondag... zoals je dat elke zondagmiddag gewend bent bij CFM.